Michel Koenen met het NOS-journaal. Een kleine 200.000 inwoners van de Canadese hoofdstad Ottawa en omgeving zitten zonder elektriciteit. Een tornado heeft grote schade aangericht. Huizen werden vernield en ook de elektriciteitscentrales zijn getroffen. Het kan nog dagen duren voordat de schade is hersteld, zegt de burgemeester van Ottawa. Door de tornado raakten ook tientallen mensen gewond. Twee mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Consumentenbond en tv-programma Kassa hebben de laatste tijd honderden klachten over PostNL binnengekregen. Pakketjes werden niet op de afgesproken dag of tijdstip geleverd en consumenten kregen een briefje in de brievenbus dat ze niet thuis waren, terwijl ze er wel waren. ook werden pakketjes achtergelaten in de buurt van het huis. De Consumentenbond denkt dat het aantal klachten dit jaar verdubbelt ten opzichte van vorig jaar. Toen waren het er bijna 1400. De kinderopvang in Os, waar donderdag vier kinderen van omkwamen... bij een aanrijding op een spoorwegovergang... blijft ook komende week dicht. Dat meldt de kinderopvang op de website. In Os is op maandag 8 oktober een officiële herdenking voor de kinderen die omkwamen op het spoor. De tijd en locatie van de herdenking worden nog bekendgemaakt. En de Iraanse regering roept de ambassadeurs van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op het matje vanwege de aanslag op een militaire parade gisteren. De landen zouden steun bieden aan de Iraanse oppositie, meldt het staatspersbureau. De regeringen in de drie landen is gevraagd om de aanslag te veroordelen en om mensen die ermee te maken hebben uit te leveren. Het weer, er trekken nog wat buien over het land. In de loop van de nacht wordt het droger en ook in de ochtend is het vaak droog. Het is dan een graad of 13. Later op de dag weer flink wat regen. De temperatuur zakt dan naar een graad of 11. S'avonds in de kustprovincies onweersbuien en kans op zware windstoten. En maandag dan af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 15 graden. En vanaf dinsdag zonniger en ook weer wat warmer.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 We ain't ever getting older. It's on. let you fall by yourself. Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we you we are in Paris. To get away from your parents, you look so proud.